Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse afdeling van de Jehovah's getuigen... probeert publicatie van een rapport over misbruik binnen de gemeenschap te voorkomen. Morgen dient daarover een kort geding. Het ministerie van Justitie had opdracht gegeven voor een onderzoek... naar de ernst en omvang van het misbruik. De Jehovah's getuigen hebben het rapport al ingezien... en noemen de conclusies, volgens het Dagblad van het Noorden... wetenschappelijk en feitelijk onjuist, lasterlijk en zeer beledigend... Publicatie van het rapport zal volgens de geloofsgemeenschap leiden... tot onherstelbare schade aan alle Jehovah's in Nederland. Jozef B. vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan in de zaak van het afgezonderde gezin in Ruinerwold. Hij zegt dat hij niemand van zijn vrijheid heeft beroofd. En B. was de huurder van de boerderij waar het gezin zat en deed voor hen de boodschappen. Op de eerste zitting in de rechtszaak zei B. dat de kinderen vrijwillig bij hun vader bleven... en dat mensen het recht hebben hun religieuze overtuiging te volgen. Zelf was B. ook een volgeling van de vader. Hij spreekt van een heksenjacht. Bij een brand in een houtzagerij in een Russisch dorp in Siberië... zijn elf arbeidsmigranten om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en ook wordt nog iemand vermist. De doden zijn tien Oezbeekse immigranten en één uit Tajikistan... Volgens lokale autoriteiten is de brand vermoedelijk veroorzaakt door een kapotte elektrische kachel. Tesla noemt het totale onzin dat er auto's van de fabrikant onbedoeld harder zouden gaan rijden. De Amerikaanse dienst voor veilig wegverkeer heeft een melding gekregen over auto's die vanzelf accelereren. Maar Tesla zegt nu dat deze melding van een belegger kwam die speculeerde op een daling van het aandeel Tesla.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 Stel ook een half uurtje mee. Van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme, van ZFM. I wasn't ready for this. I wasn't ready for my heart to drop.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 That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. it <laughs> ain't my more. You're get high. up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother giving everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I I play, you do, not know loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you ran up your waist, and so more, girl, you never have to worry about But now you know it's cause you know you're on it you just own it Cause your body's on fire Show me how to control it And go ahead, you flip and get higher Cause I love how you hold it I put my hand there Hold it I'ma be right by you I'ma be right by you I'ma be right by you I'ma be right by Lights down for the one I love right now. She never looked better. Look our friends, girl, I love it when we feel together. Ain't, ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring to me, my mind, that's what I need. That's right, kissing me one time. 106.9. Dit is ZFM.